Iselot Thomassen met het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft opgeroepen tot kalmte na de dood van een man van 23. Die werd donderdag zwaar mishandeld en bezweek aan zijn verwondingen. De mishandeling was tijdens een bijeenkomst waar een linkse politicus een toespraak hield. Daarbij was ook een extreemrechtse groepering aanwezig. Volgens Franse media was het slachtoffer betrokken bij de beveiliging van leden van die extreemrechtse groep. Zijn familie ontkent dat. In het zuidwesten van Zwitserland zijn elf mensen gewond geraakt door een explosie op een praalwagen. Een van hen raakte zwaar gewond. Het gebeurde in Le Chable in de deelstaat Wallis. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het lijkt erop dat de explosie in de luchtcompressor was die het confettikanon aandreef. Hoe de explosie kon ontstaan wordt nog onderzocht. De Amerikaanse oud-president Obama heeft het optreden van de immigratiedienst ICE vergeleken met dat in autoritaire landen en dictaturen. In een podcast waar hij te gast was prees hij de vreedzame protesten tegen diensten als ICE. Hij reageerde ook op de racistische video die onlangs via het account van president Trump werd gedeeld. In die video waren zijn hoofd en dat van zijn vrouw Michelle geplakt op apenlijven. Volgens Obama vindt een meerderheid van de Amerikanen dit verontrustend... maar hij zei ook dat er geen schaamte meer lijkt te bestaan. Het Witte Huis verdedigde het filmpje aanvankelijk. Later werd het wel verwijderd, maar er werden geen excuses voor aangeboden. In Vreeland moesten bewoners gisteravond hun huis uit voor een gaslek. Een deel van hen is volgens RTV Utrecht opgevangen in het dorpshuis. Bewoners hadden rond 11 uur de hulpdiensten gebeld omdat ze een gaslucht roken.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 Live vanuit Zandvoort. ZFM. those nights. I tried to pretend it don't hurt the way I pray someday that you will love me really, completely, just how I wanted it to be. But no, so wrong. Can't believe I stayed with you so long.